Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De ontvoering van de vrouw uit Hoofddorp heeft te maken met een conflict in de drugswereld. Volgens de politie is ze mogelijk meegenomen om anderen onder druk te zetten. De vrouw van 49 vertrok woensdagochtend met de auto naar haar werk, maar ze kwam daar nooit aan. Haar auto werd later teruggevonden in Nieuw-Vennep. Ze is nog altijd niet gevonden. In verband met deze zaak zijn inmiddels vijf mannen en een jongen van 17 opgepakt. De Israëlische regering zegt dat de levende gijzelaars morgen vroeg vrijkomen. Een regeringswoordvoerder gaat ervan uit dat ze allemaal tegelijk worden vrijgelaten door Hamas. Eerder vandaag meldde de Jerusalem Post al dat Hamas de gijzelaars om 6 uur plaatselijke tijd wil overdragen aan het Rode Kruis. Als dat is gebeurd gaan ze naar een van drie klinieken in Tel Aviv waar ze medisch worden onderzocht. Honderden mensen lopen in Amsterdam mee met een anti-immigratiemars. Die vertrok vanaf het Museumplein. In Amsterdam is veel politie op de been... omdat een dergelijk protest vorige maand in Den Haag uitliep op extreemrechts geweld. De gemeente Amsterdam heeft uit voorzorg delen van de stad aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daar mag de politie preventief fouilleren. Op het Jonas Daniel Meijerplein bij de Dokwerker is een tegendemonstratie. De demonstranten zijn tegen fascisme en voor solidariteit en medemenselijkheid. De politie heeft in Den Bosch een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij bij een tankstation is ingereden op een groep mensen. Daarbij raakten gisteravond twee mensen gewond, van wie er één met een hoofdwond naar het ziekenhuis is gebracht. De bestuurder van de auto, een man van 22 uit Den Bosch, meldde zich later bij de politie. Hij zit vast. Mogelijk was er voor het incident een ruzie tussen de bestuurder en de slachtoffers. Het weer op veel plekken is het bewolkt, met lokaal wat lichte regen of motregen. Het is een graad of 16. Ook morgen is het bewolkt, af en toe zon en dan wordt het 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus gedaan met de files in onze regio, maar de N244, de weg Alkmaar-Edam... is altijd nog in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de N247. Door een ongeluk op de N247 is de N247 zelf, de weg amsterdam horen bij Edam in beide richtingen dicht.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 your fingers run through my hair How your scent lingers even when you're not there I like the way your eyes dance when you laugh How you enjoy your two-hour bath How you convinced me to dance in the rain geluid van Zandvoort.